Goede start. Kees Groot met het NOS-journaal. Vind om de maffia te bestrijden. Schepen en vliegtuigen mogen niet meer reizen tussen Venezuela en de eilanden. De ABC-eilanden zijn voor de toevoer van veel producten, zoals groenten en fruit, afhankelijk van Venezuela. Een keuringsarts heeft onder druk van de gemeente Lingewaard een medisch rapport aangepast. Daardoor kwam een gehandicapte vrouw niet in aanmerking voor een aangepaste keuken. Aanvankelijk oordeelde de arts dat de vrouw recht had op de aanpassingen... totdat gemeenteambtenaren plotseling in zijn kantoor stonden. Ze drongen erop aan dat het rapport onmiddellijk werd aangepast. De keuringsarts zwichtte voor die druk, staat volgens Omroep Gelderland in zijn verweerschrift. De arts moet binnenkort voor de tuchtrechter verschijnen. Noord-Korea en Zuid-Korea gaan praten over oplossingen voor de problemen tussen beide landen. Dat is de uitkomst van de eerste formele ontmoeting tussen afvaardigingen van de landen in meer dan twee jaar. Zuid-Korea heeft daarbij Noord-Korea gevraagd om te stoppen met de rakettesten. Noord-Korea zei dat er behoefte is aan een vreedzame situatie. De best bezochte bioscoopfilm van vorig jaar is Despicable Me 3. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen de animatiefilm die ook in de Nederlandse versie onder de titel Verschrikkelijke Ikke te zien was. 2017 was een goed jaar voor Nederlandse bioscopen. Voor het tiende jaar op rij nam het aantal bezoeken aan bioscopen toe, zegt Filmdistributeurs Nederland. Het weer in het oosten kan er vanavond wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd.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 De vertraging is daar drie kwartier. De rechterrijstrook op de parallelbaan is dicht. En de Velsertunnel op de A22 is ook dicht door technische problemen bij de tunnel. En dan gaat het om de richting van Beverwijk naar Velsen. Daar moet je dus een andere route kiezen.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 Volgens de vicepresident is de blokkade nodig om de maffia te bestrijden. Schepen en vliegtuigen mogen niet meer reizen tussen Venezuela en de eilanden. De ABC-eilanden zijn voor de toevoer van veel producten zoals groente en fruit afhankelijk van Venezuela. Een keuringsarts heeft onder druk van de gemeente Lingewaard een medisch rapport aangepast. Daardoor kwam een gehandicapte vrouw niet in aanmerking voor een aangepaste keuken. Aanvankelijk oordeelde de arts dat de vrouw recht had op de aanpassingen... totdat gemeenteambtenaren plotseling in zijn kantoor stonden. Ze drongen erop aan dat het rapport onmiddellijk werd aangepast. De keuringsarts zwichtte voor die druk, staat volgens Omroep Gelderland in zijn verweerschrift. De arts moet binnenkort voor de tuchtrechter verschijnen. Noord-Korea en Zuid-Korea gaan praten over oplossingen voor de problemen tussen beide landen. Dat is de uitkomst van de eerste formele ontmoeting tussen afvaardigingen van de landen in meer dan twee jaar. Zuid-Korea heeft daarbij Noord-Korea gevraagd om te stoppen met de rakettesten. Noord-Korea zei dat er behoefte is aan een vreedzame situatie. De best bezochte bioscoopfilm van vorig jaar is Despicable Me 3. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen de animatiefilm die ook in de Nederlandse versie onder de titel Verschrikkelijke Ikke te zien was. 2017 was een goed jaar voor Nederlandse bioscopen. Voor het tiende jaar op rij nam het aantal bezoeken aan bioscopen toe, zegt Filmdistributeurs Nederland. Het weer in het oosten kan er vanavond wat regen vallen. Komende nacht liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd.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 De vertraging is er drie kwartier. De rechterrijstrook op de parallelbaan is dicht. En de Velsertunnel op de A22 is ook dicht door technische problemen bij de tunnel. En dan gaat het om de richting van Beverwijk naar Velsen. Daar moet je dus een andere route kiezen.